Zaterdagavond van 9 tot 11. Koert de Keizer met Keizerrijk. When I Viva la Vida van Coldplay. En daarmee beginnen we weer een nieuwe keizerrijk. En ze waren twee weken achter me aan uitzending. Joh, je schrikt ervan. Ja, het is uh, eh, 9 uur geweest, dus dan weet je hoe laat het is. 9 uur geweest. <laughs> En het is de tijd voor Keizerrijk. Mijn naam is Koert Keizer. En eh, ik heb toch een hoop fatsoenlijke muziek voor je. En een hoop onfatsoenlijke praat. Zoals, eh, nou ja, ik wou zeggen elke week. Maar elke uitzending is misschien een betere tekst. Goed, ik heb heel, heel, heel erg kutte cumi, maar dat komt pas het tweede uur. Maar ik serieus, als ik jou was zou ik blijven luisteren. Want het is serieus, het is misschien wel de kutste muziek die ik ooit gevonden heb.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 En daarvoor uh, Mark Ronson en Bang Bang. Bang. Goed. Mocht je denken, hé hey, eh, jongens, schiet opeens een astmatische hoestbui. Dat kan kloppen. Ik heb een beetje last van mijn keel. Dus eh, dan hoef je niet te bellen, want het gaat gewoon goed met me. Maar nou, ik doe een beetje, beetje, beetje zachtjes, een beetje voorzichtig. Nee, helemaal niet. Dit is Bravery en dit is een alles Mistake. Vette muziek. she doesn't know. Doesn't Know. En even aantekening maken. Check MP3 van de Bravery. Die slaat halverwege over in Love Like Syntax van de Infidels, zag ik. Goed, nou ja, uh, kan er ook niks doen. Het is niet anders. Stel door met de jeugd tegenwoordig. De sterrenstof. Ah, ah, nou kijk je grappie, leeft zoet als een sappie. Ballen, ook al was mama altijd wappie. Een goed begin is het halve werk, maar een goed begin is maar de helft tweede helft, maar ik hoef geen help. Wibbelin was elf, ik deed alles zelf. Ik ging zelf naar school, nu kom ik zelf op tv. En ik lach in mezelf, want de slet en ik breed. Nou kijk ze kijken, dus blijf kijken. Alle dikzakken willen op me lijken. Mijn broeder, vergeet het ding. Stap opzij, ze willen een handtekening. pizza oogst. Ik kijk omhoog lichaam. Ze is van spectrale klasse. Van te krachten. Hoe losgepast toen ze naar me lachte. Je kijkt terug in de tijd. Als je naar de kijkt. Ja, ze is praktisch. Intermaal galactisch. Sorry als ik overdrijf. Zelfs als ik naar boven kijk. Zelfs als ik voor derde ben. Dan weet je ik ergens ben, dan ben ik alsnog in de lucht als sterrenstof. Dan ben ik loser in de sky met dames om mijn nek, bitch, dames om mijn nek. Loser in the sky, man. lang, yeah alleen nog maar young Geen centjes, geen peper, geen zang Totdat hij uit het niks op tv kwam Ineens changed zijn hele leven, bam Shows in het weekend, geld op de bank Gelukkig aan het stop maar telt het nog dan Hij wilde proeven van elke soort drank Men probeerde hem te zeggen, hij was telkens zo lang En na een tijdje zat hij crazy in de put toen uit de lucht kwam vallen Lady Luck Ze werd zijn baby en hij was haar baby terug En alle vlinders in zijn buik zeiden nee tegen die drugs Ik heb een mocha prinsesje op mijn bankje Stemklankje, voelt nog steeds brood op een plankje Soms denk ik terug, heb mijn drankje Met de sterren in de lucht, is echt De wereld is verplaatst, ja Op je polenpips na Een golf neemt de afstand Van je hemel lichaam Ze is van spectaal hoe aan een aardse hoe losgepast toen ze naar me lachten. Je kijkt terug in de tijd, als je naar de kijkt. Ja, ze is praktisch, En helemaal galactisch. Sorry als ik overdrijf, zelfs als ik naar boven kijk. Zelfs als ik ooit derde ben, dan weet je dat ik ergens ben. Dan ben ik alsnog in de lucht als sterrenstof Dan ben ik loser in de sky met diamonds om mijn nek Bitch, om mijn nek Loser in the sky met diamonds om mijn nek Bitch, diamonds om mijn nek Diamonds om mijn nek Keizerrijk hallo, u spreekt met Chris. Met Chris, ja. Eh, dit is de, de, de christelijke hulplijn? Ja, klopt. Ja, oké, dan zit ik goed, dank u wel. U spreekt met, met Giel van Bokhoven. Ehm, ja. Ik had een, eh, eh, een, een, een, een, vraagje over ehm, op, opvoeding eigenlijk. Ehm, mijn zoon die wil gaan carnavallen volgende week. Ja. en, um, nou zijn we van huis uit gereformeerd. En ik, ik, vroeg me een beetje af hoe dat zich verhoudt. Ik weet dat het een christelijk feest is, want het is katholiek natuurlijk. Maar het is natuurlijk niet echt uh, hoe zeg ik het netjes, Calvinistisch. Nee. Dus eh, ik vroeg me misschien af, kunt u mij misschien een beetje inlichting geven? Of... Ja, ja hoor, ik ga wel iets, uh, kunnen we wel even over praten. Ja? ja dus in ieder geval, ja tuurlijk. Het is in ieder geval inderdaad een feest waar grenzen vaak vergeten worden. Precies, ja, dat was mijn probleem. Ja, weet je, ik denk dat het heel, heel erg belangrijk is in wat voor omgeving die carnaval viert. Als die gewoon naar, hoe oud is Suzanne? net 16. Ja. Als hij naar een, eh, zeg maar een, eh, een, stad of een dorp toe eh, gaat en er is geen enkele controle, ja, daar, daar gebeurt van alles. Ja, en wat, wat, moet ik daaraan denken dan? drinken natuurlijk. Dan, uh, ja, veel drinken en ja, ik weet ook niet precies wat, ik heb het nooit meegemaakt, maar ook wel <laughs> een van de verhalen. Ja. is, het, is het in een groep of een, ja, een, club? Of, nou ja, hij is... Ehm, een ander verhaal, maar... Hij gaat met zijn, met zijn, eh, we zijn pas verhuisd en gaan eh, gaat met zeg zijn nieuwe vrienden. Ik ben heel blij dat hij nieuwe vrienden heeft gemaakt. Eh, maar hij gaat dus naar, ja, naar een, een, kroeg, een café, denk ik. Dat is zeg maar hun, hun stamkroeg. de Graanbeurs heet het in Feyenoord. Ja, ik weet niet of u het kent. Nee, ik ken het niet. Nee, nee ja, het is ook een, dorp. Ehm, ja, maar ja, de, ja ik, dus ik vraag me af, weet je wel, moet ik het hem verbieden? Dat lijkt me zo sterk. nou ja, het is natuurlijk wel zijn vriendengroep, weet je wel. Ja, ik, ik zou gewoon met hem praten en hem eh, zeggen wat uh, de gevaren zijn. En zeggen, joh, we vertrouwen jullie, eh, we vertrouwen jou. Ja. En ga, verantwoordelijkheid, ga verantwoordelijk met je situatie om. Mhm. En nou ja, ik denk dat je daar meer mee bereikt dan verbieden. Want ja. Eh, dan leert ook dat eh, jongens en meisjes dan eh, vaak wat, nog wat anders doen dan wat je met ze afspreekt. Ja, <laughs> maar in ieder gewoon over praten. En dan ook wij op dingen die gewoon gevaarlijk zijn of niet goed zijn. Ja, en, en dan duidelijk de verantwoordelijkheid bij hem neerleggen. Dat wil vaak helpen. Ja, maar ik bedoel de, de, de christelijke achtergrond. Ehm, ja, dat, eh, ja. Eh, het carnaval is een, eh, een katholiek feest. Ja. en dat is ontstaan, dat heeft te maken met, het, met de vaste tijd. Mhm. En om te vieren dat dat afgelopen is, was er, was er zo'n carnavalsfeest. En zo natuurlijk een, ja, gewoon meer een volksfeest geworden, wat met name in het zuiden van het land natuurlijk kan ja, ja. Dus iets van Christelijk achtergrond heeft het zeker niet. Nee. maar ja, het, het, het van, sportverenigingen tot hele steden die, ja. Uh, die carnaval vieren en optochten. Nou, dat is natuurlijk bekend. Ja. Ehm, dus eh, ja, ik, ik, ik, zie niet, niet iets eh, bijbels zeg maar op de Nee, het is geen, geen passage die u kunt verzinnen. Nee, nee, nee. nee. nee. Het is meer inderdaad die verantwoordelijkheid, hè? Ja, Oké, nou dan ga ik het er even met hem over helpen hebben. En uh, hopelijk okay. draait hij... Ja, nee, dan wijsheid gewenst, zou ik zeggen. Eh, dank u wel, dank u wel. En een, een, eh, een, een gezegend weekend. Zelfde. Dank u, dag. Hij is dus de muziek, is dus Underwear for Royal Republic. not alone. Tell me, Mr. Moore, why everyone is on the floor. We can see your underwear. from down here. I can see her underwear from down here. I'm not even gonna sold you to the bow. Oasis onlangs eh, uit elkaar gegaan om... Eh, nou ja, eh, Noah Gallagher is weg. Nu heet het BDI. goed met de Lift Forever. En daarvoor dus... Het goede nieuws dat carnaval mag van de christenhonden van Chris.nl. De 24 uur hulplijn voor christelijke problemen. Ja, nou ja, die zijn er dus blijkbaar. En die mensen, die voorzien je van advies.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 Ik heb geen idee of dit de nieuwe single is. Maar ik vind het een leuk nummer. Dit is Hurts and Sunday. There are times when we question the things we know. We never thought that the cracks would begin to has just begun. I always hoped that the best it was yet to come. So please come back, don't you leave me. We're both so In fact, sometimes that's not right to do. Sometimes you got to make some love and fucking give her some smooches too. Sometimes you got to squeeze. Sometimes you got to say please. Sometimes you got to say, hey, I'm gonna fuck you softly. I'm gonna screw you gently. I'm gonna hump you sweetly. I'm gonna ball you discreetly. And then you say, Hey, I brought you flowers. And then you say, Wait a minute, Sally. I think I got something in my teeth. Could you get it out for me? That's fucking teamwork. What's your favorite position? That's cool with me, it's not my favorite, but I'll do it for you. What's your favorite dish? I'm not gonna cook it, but I'll order it from Zanzibar. And then I'm gonna love you completely. And then I fucking fuck you discreetly. And then I fucking bone you completely. But then. Ja jongens, ik was even bang dat er eh, niveau in het programma kwam. Tenacious D en Fucker Gently. Gewoon even advies over hoe je vrouwen moet aanpakken. Ik heb nog meer nieuwe muziek. Dit is de nieuwe Kanye West. Straks in tweede uur ook nog Foo Fighters en de nieuwe Strokes. nigga dead. I slapped my girl, she called the feds. I did that time and spent that bread. I'm headed home, I'm almost there. I'm on my way, headed up the stairs. To my surprise, a nigga replacing me. I had to take him to that ghetto university. The lights, top lights, flashlights, spotlights, strobe lights, street lights. put me in that order. Public visitation. We met at borders. Told her she take me back. I'll be more supportive. I made mistakes. I bumped my head. And court sucked me dry. I spent that bread. She need a daddy. Baby, please. Can't let her grow up in that ghetto university. lights, top lights, flashlights, spotlights, strobe lights, street lights. All of the lights, all of the lights. Drug life, thug life. De Vaccines en Wrecking Bar. Toch zeker 1 minuut 23, jongens. Ja. Domme. Voor de, normaal gesproken gebruik ik altijd wand, wand om die gaatjes op te vullen. Maar nu heb ik iets anders. de Vaccines. Ja, dat is vet. Dat is leuk. Goed, bijna eh, het eerste uur eh, weer klaar eh, van Keizerrijk. Hey. Ehm, nou, straks nog een tweede uur natuurlijk. Vanzelf sprekend. En in dat tweede uur hebben we heel erg kut Cumu. Ik zeg, blijf luisteren als ik jou was. Want het is een combinatie van meerdere Cumu-artiesten eh, bij elkaar gecombineerd met nog een extra andere hele slechte... Eh, nou ja, artiest is dan een groot woord eigenlijk, maar goed. Nou, het is allemaal bij elkaar op één stapel gehoord. Het is eigenlijk een soort van cumulatieve cumu. Dus een, een, een Q-cumu. Goed, dat allemaal eh, na 11 uur. Eerst heb ik nog minder slap hoor en meer fatsoenlijke muziek. is Darwin Dees en ik hoor jou na het van 11. You and I by and drive my car around Los Angeles. You and I buy star maps and ding dong ditch a televangelist. crowded sector. I drive a thousand miles an hour. I won't go on and on. But you are always looking out for me. You and I go shopping and find exactly what we're looking for. You and I we cruise the neighborhood, but it's not supposed to feel this good. You are a radar detector. I drive a thousand miles an hour. I won't go on and on.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 I've been going all the way in my tank top. I don't mind, cause I be looking fine. Yeah, I'll pump that out until the end também. staat. En Sweatshop. En ik, ga, ik blijf die draaien zolang het hit is. Want zoveel invloed heb ik. En dit is Lasercraft 3D en Nine Man. Hey, kom schon. Es ist kaum mehr was los. Ich hab Kopfweh Und der DJ spielt die ganze Zeit nur so Elektrozeugs. Nicht mal was von David Guetta machte. Komm, lass uns nach Hause gehen. Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Komm schon, Alter, ist doch noch nicht so spät. Lass uns noch ein bisschen tanzen. Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Komm schon, Alter, ist doch noch nicht so spät. Lass uns noch ein bisschen tanzen. Hey, na, Süße? Wohl auch alleine hier. Genau wie ich. Bist mir gleich aufgefallen. Voll laser, wie du abgehst. Leider ist ja gleich Feierabend. Also ich bin noch gar nicht müde. Aber vielleicht, wenn du Bock hast. Ich habe eine Wohnung gleich in der Nähe. Wenn du willst, wir könnten ja dort weiter tanzen. Wenn du weißt, was ich meine. Oder willst du etwa allein nach Hause gehen? Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Komm schon, Alter, ist doch noch nicht so spät. Lass uns noch ein bisschen tanzen. Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Komm schon, Alter, ist doch noch nicht so spät. Lass uns noch ein bisschen tanzen. Pass mal auf, Junge. Hier ist langsam Feierabend. Also geh runter von der Tanze. Ich will nach Hause, der Barkeeper will nach Hause und der DJ ist müde, hörst du doch. Mach ein bisschen halblang jetzt. Hol deine Jacke, schnapp dir deine Mädels und geh nach draußen. Also, wir sehen uns nächste Woche wieder. Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Komm schon, Alter, ist doch noch nicht so spät. Lass uns noch ein bisschen tanzen. Ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Komm schon, Alter, ist doch noch nicht so spät. Lass uns noch ein bisschen tanzen. Hey Junge, mir platzt gleich das Hemd. Wir schließen. Abflug jetzt. Ey, DJ, DJ, mach die Musik aus. Flieg hoch. Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Komm schon, Alter, ist doch noch nicht so spät. Lass uns noch ein bisschen tanzen. Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Komm schon, Alter, ist are dirty too, but you never look back over what you've done. Remember Razorlight in the morning. En dit nummer gaat over beer. Goed, dit is De La Soul, Me, Myself and I.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 everything all at once. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up am I just paranoid? I I went to a To my dreams She says it's like sex bringing me down I went to a Sometimes my mind plays tricks on me It all keeps adding up I think I'm making up Am I just paranoid? Yeah, yeah, yeah. Day, Basket Case. En zometeen komt er heel erg kutte muziek, maar eerst nog even heel erg vette muziek. Dit is de nieuwe Strokes, Undercover of Darkness. Scouting for Girls and She Is So Lovely. En het is bijna half elf, dus het is tijd voor... Koorts Kumu. Juist, en Koorts Kumu is deze week echt, echt mega, mega, mega, mega kut. Ik heb het al een paar keer gezegd en het is ook echt zo. Ik zal nog even uitleggen voor, hey, als jij de eerste bent die de e- eerste keer die luistert, dan eh, ben je de vijfde luisteraar. Nou, gefeliciteerd. Dan ga ik dit item uitleggen, want dat is het enige item wat ik heb. Dus ik ben ook heel trots op. Uh, nou ja, het staan genoeg uh, op YouTube. Die denken dat ze talent hebben en een videoclipje maken. En een nummer op YouTube zetten in de hoop dat ze ontdekt worden. En nou ja, dat, eh, die worden dan ontdekt door, eh, door mij. En dan draai ik ze op uh, eh, Moedijk FM bij tussen 9 en 11. En dan zeg ik hoe kut het dan is. Dan komt het eigenlijk op neer. En nou, dan heb ik een hele arsenaal aan kutmuziek al verzameld. En nou, deze keer is het weer, weer een pareltje in het genre. Ehm, nou, het gaat over de Rups. En de Rups wordt eh, gebracht door de artiesten De Grachtendouwers, featuring Zangerines en Gerjanne. Nou ja, Zangerines kennen natuurlijk allemaal nog van Hey Marloes, een beetje onder de... Eh, goed, ik geloof dat er al vier of vijf nummers van, uh, van Zangerines in de Cumu hebben gezeten. En Gerjanne hebben we ook al een keertje gehad. Dat namelijk het prachtige nummer Moederliefde, dat ging ongeveer zo. Dat is een kind. Nou, dat. Als het goed is had je het al verdrongen en eh, heb ik het nu weer. Eh, heb ik nu het litteken weer opengetrokken, maar goed. Geen Janne dus, nou ja. Dus eh, dat is. en die heeft dus samen met de Grachtendouwers hebben ze een nummer gemaakt. En ik denk dat de Grachtendouwers dachten: hé, hey, laten we die twee mogolen pakken. Want die zijn populair op YouTube en dan worden wij ook populair. En dan laten we zien hoe goed wij kunnen zingen. Probleem is, Grachtendouwers, jullie kunnen zelf ook niet zingen. En dat is allemaal heel ja, twijfelachtig bij elkaar gepropt. En het één nummer wat dan De Rups heet. vernoemd naar de prachtige eh, dansmove die zangerines Akker in zijn videoclip doet. Goed. Koorts Kuhn. Dat is het. Without further ado, dit is de rups van de Grachtendouwers, zangerines en Gerjanne. En het begint al super kut. Eh. Zo, heb je die nieuwe move van Rines gezien, hè? Ja, man, de rups. Echt, iedereen doet het. Ik zet laatst op een bank en dat zat echt niet mee. Nee. Er kwam opeens Karianne, die had een leuk idee. Ze tuitte lief haar lippen en gaf me snel een kus. Dus zei ze met de knipo, doe jij met mij de rups? Ja. Nou, gast Douwers, jullie zijn ook eentje hoor. Oh, dat is geen jammer. Hij bleef maar naar me kijken het is zangerines, het is gewoon een beetje een rare man. Ik wilde iets gaan zeggen over bier op voetbalclubs. Ja. Maar alles wat ik zeggen kon was doen met mij de rups. Ja, logisch ook. Geen jammer. afgrijzelijk afgemixt ook. Ik hoor ze bijna niet. Misschien wel goed ook. Hele bubs. We zijn nu jaren samen, sinds die dag in dat café. En s'nachts onder de dekens gaan we rupsen met z'n twee. Ja, gadverdamme. Met zijn mooie lach. Ik ben zo zielsgelukkig dat ik met hem rupsen mag. Gadverdamme. golen mogen niet neuken. Zangerines en zijn rups. Oh ja, gaat rappen, let op. in de Yo, Alle mannen en de vrouwen, eventjes die handen vouwen. Oh. Zwaai met je armen rond, door de knieën naar de grond. Janne doet het voor, daar zingen we Ik hoor. Ja, ik hoor. Godverdomme, dat die zangerines dus ook nog gaan rappen, hè. Oh. pups, Rups, in de pups, op clubs met de hele bubs. Take it away, we doen de rups, jongen en clubs, in en pups met de hele nou, rups. Nou, mijn rups is nu officieel dood. Nog een keertje. In eh. kroegen een clubs, op braderieën en clubs, met de hele dubs. We doen de ah. kroeg, In kroegen en braderie. Make it stop! Met de hele dubs. Oké. Mijn oren. Een kroegen en pups. in de discotheek en clubs, met de hele pups. Uh. Eh. In een en pubs, in discotheek en clubs, met de hele mijn oren ja, bloeden. de hele dag braderie eroverheen. Ja. God, volgens mij is het uh, eh, Sangerines alleen maar om, uh, om Janne te doen. Probeert hij haar te scoren. He did it all for the nookie. Dit is Limp Biscuit. Body Rocks en Yeah Yeah. En daarvoor lekker old school, letterlijk, want ik eh, had gelijk weer uh, middelbare school flashbacks. Slim Biscuit en Nucky. En eh, daarvoor begonnen dus mijn oren te bloeden van de cumi van deze week. Het was uh, Grachtendouwe Sangerines en gejammer. En dit is MGMT, Time to Pretend. of that. willen, maar ze willen een 16. Ineens willen niggas mijn naam op het trek zien. Ze noemen een nigga atje of je kent of je kent niet. Ben vast betaald als je mij je tent ziet. I made it get it all, yeah. Ik laat eten voor niemand, nigga don't care. Je bent niet meer in de mode, nigga Montclair. Weer een nieuwe trek voor Jerry om te pompen, yeah, yeah. Ik krijg lobby wat ik doe, what I does. Niggas om me heen zijn too factors. thugs. Die bitches om je heen zijn too uh En alles wat ik zeg, I do, I does. Yeah, I do, I does. Ik hoef niet eens te praten in de broek gaat los. Ik kan je niet vertellen hoe die poot was. Niet hangen met die tellen, want mijn lood gaat voor yeah. Ik ga lekker, ik ga los en we doen het allemaal. Ja, we doen het allemaal, ja, we doen het allemaal. Ik ga hard, ik ga lekker, ik ga los en we doen het allemaal. Ja, we doen het allemaal, ja, we doen het allemaal. Mm. Ze zeggen moet je Jason zien Omdat ik doe voor de kast misschien Omdat ik move van een boss misschien Willen we allemaal onszelf graag flossen zien Fuck dat, ik ben aan de linker Yeah, en mijn seks wordt dikker Dus ik ga los, yeah Chicks liggen maar mm. Duck for the thick of my, Caucasian and cinema, dark skin, porno stars, yeah, cinema. Ze ook aan mijn mic, yeah, zingende, pingen pingama. zinnen van ik heb zin in ja. Die shit is niet normaal, die shit is niet normaal, nee. Die shit is heftig, trekken naar je haren, 69, ik doe het allemaal. Ik wil wasted zijn, wasted zijn, feesten als een beest met een dirty tape de erbij. Hey, shorty face met mij, laat me Ik ga hard, ik ga lekker ik ga los en we doen het allemaal. Ja, we doen het allemaal. Ja, we doen het allemaal. Ik ga hard, ik ga lekker. Ik ga los en we doen het allemaal. Ja, we doen het allemaal. Ja, we doen het allemaal. Mm. Op de party squad. Op de party squad. Keizerrijk. Op de party squad. Op de party squad. Keizerrijk. Op de party squad. Op de party squad. Op de party squad. Reverse. Ik ga hard. Ik ga... Oh, sorry. Ehm, <laughs> goed, dat was de Party Squad. Had je en nog een hoop eh, rappers. Ik ga hard dus. En weet je wie niet zo hard gaan? Dat zijn de Foo Fighters. Die komen pas 12 april pas op uit met een nieuwe album. En hun vorige studioalbum was pas in 2000, eh, weet ik veel, 106. Ja, 2006. En ehm, goed, die eh, hebben we deze week als een eerste single te downloaden. Rope, sinds woensdag. En volgens Dave Grohl is alles opgenomen. Het hele album is opgenomen in hun garage. Nou ja, ik weet, eh, Dave Grohl die geeft wat geld te makken. Dus die garage zou ook wel redelijk goed te, zijn, eh, goed te doen zijn. Goed, ehm, genoeg gelul. Dus nieuwe Foo Fighters. Rope. Vampire Weekend. En Holiday en daarvoor de sport Squad en eh, hoop rappers. Goed, eh, het is alweer het einde van de Keizerrijk. Het is eh, bijna 11 uur. En ik heb nu toch even een, voor een momentje van, van bezinning. Wat hebben we vandaag geleerd? Nou, je kan gewoon last hebben van je keel en heel erg astmatisch hoesten. Zolang je het maar tijdens de nummers en tijdens het journaal doet, dan hoort niemand het. Is er niks aan de hand, hè? Heb je er wat van gemerkt? Niks. Goed zo, wat ben ik toch professioneel. Eh, nou, het, je hebt, we hebben ook geleerd dat als je meerdere cumu-artiesten bij elkaar doet, dat niet min en min plus wordt. Dat het gewoon extra, extra, extra kut wordt. Oh, nou, ook fijn om te weten. En misschien wel het belangrijkste vandaag om te weten is dat je van de christenhonden ja, gewoon helemaal mag volgooien met bier. En mag wijven neuken zoveel als je wil tijdens carnaval, zolang je van tevoren maar bedacht bent van de risico's. Dus eh, jongens, doe het veilig of zo. Goed, eh, volgende week ben ik er dus niet, want dan ben ik carnaval aan het vieren. En flikker op, dan kom ik niet in de studio, daar ben ik veel te bezopen voor. De week daarop eh, heb ik volgens mij een feestje in Utrecht. Dus grote kans dat ik er dan ook niet ben. Nou, dan zie ik je daarna wel weer. En anders niet, eh, je kan altijd nog online luisteren naar um, ehm, eh, keizerrijkmfm.mevio.com. En je kunt me altijd nog mailen op koert.moedijkfan.nl of twitteren als keizerrijk. En keizerrijk schrijf je natuurlijk met E lange IZ of korte z. Goed, dat was het alweer. Tot over een aantal weken en fijne carnaval. And it is Chesto and Diplo and Buster Rhymes and Come On. Later. Dit is Koert de Keizer met Keizerrijk. Keizerrijk. Keizerrijk. Keizerrijk. Keizerrijk. Keizerrijk. Keizerrijk. Keizerrijk. Keizerrijk. Keizerrijk. Keizerrijk. Keizerrijk. Keizerrijk. Keizerrijk. Keizerrijk. Keizerrijk. Keizerrijk. Keizerrijk. Keizerrijk. Keizerrijk. Keizerrijk. Keizerrijk. Keizerrijk. Keizerrijk. Keizerrijk met Koert de Keizer. Keizerrijk. Keizerrijk. Keizer rijk, Keizerrijk.